Kluk het NOS Journaal. Een kleine 10.000 mensen die in het belmenieter staan zijn vorig jaar toch tegen hun wil gebeld. Vooral loterijen, energiebedrijven en goede doelen hebben zich daaraan schuldig gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van de Opta. In het Bel-Miet-register kunnen consumenten aangeven dat ze niet gebeld willen worden. Bedrijven waar een consument eerder klant is geweest mogen wel bellen, maar moeten de klant wel meteen vragen of hij het telefoongesprek wil voeren. Volgens de toezichthouder op de telecommarkt gingen de klachten in een derde van de gevallen daarover. De financiële crisis dwingt Europese landen om op militair gebied veel meer samen te werken. Zo zouden er gezamenlijk wapens moeten worden gekocht, manschappen worden getraind en materieel worden onderhouden. Dat schrijft Adviesraad Internationale Vraagstukken aan minister Hille van Defensie. Als die samenwerking er niet komt, wordt het volgens de Raad nagenoeg onmogelijk om een rol van betekenis te spelen bij internationale conflicten. De angst voor verlies van de nationale soevereiniteit vindt de Adviesraad achterhaald. De Nederlandse defensie zou zich in eerste instantie moeten richten op samenwerking met de legers van België en Duitsland. De adviesraad vindt dat er niet extra bezuinigd moet worden op defensie. De marechaussee heeft op Schiphol een verdachte aangehouden na een bommelding. Zijn identiteit is nog niet bekend. Het is niet duidelijk of er een bom is gevonden. De vertrekhallen 1 en 2 zijn nog niet vrijgegeven omdat de marechaussee nog onderzoek doet. Ooggetuigen zeggen dat het zou gaan een man die wat had gegeten op het panoramaterras. De man weigerde te betalen en zou zichzelf daarna hebben opgesloten in de wc. Passagiers kunnen Schiphol bereiken via Terminal 3. Veel vluchten zijn vertraagd. Het weer bewolkt en vanuit het noordwesten regen. In het zuidoosten kan sneeuw of natte sneeuw vallen. De temperatuur stijgt naar 3 graden in Limburg en 6 op de Wadden. Morgen en de dag daarna wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sohoka van de ANBB. In de Randstad staan files op de A4 richting Den Haag voor het knooppunt Ippenburg 2 kilometer. Er is één reis ook dicht. En op de A27 Almere in de richting Utrecht. Tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven 8 kilometer na een ongeluk.